Citydijkers met het NOS Journaal. De politie heeft iemand aangehouden in verband met de fatale brand in Arnhem afgelopen dinsdag. Hij of zij wordt verdacht van betrokkenheid. Bij de brand kwamen twee mensen om het leven. De bewoonster van het huis waar de brand uitbrak en een andere vrouw uit Arnhem. Ook zijn meerdere woningen onbewoonbaar geraakt. In Wateringen is een jongen opgepakt die had gedreigd met een schietpartij op zijn school... Leerlingen, ouders en docenten kregen de afgelopen avond een mail... waarin de jongen schreef dat ze maandag allemaal neergeschoten zouden worden. Hij schreef dat hij overweldigd werd door de druk van school en werd gepest. De school schakelde daarop de politie in en die hield de jongen vervolgens aan. Hij is naar het bureau gebracht. China heeft zijn ernstige afkeuring uitgesproken tegen het neerhalen van de ballon... die de afgelopen dagen over de VS vloog. Volgens de Amerikanen gaat het om een spionageballon. Maar China houdt vol dat het gaat om een uit koers geraakte weerballon. Het Amerikaanse leger schoot de ballon de afgelopen avond neer... toen die boven de Atlantische Oceaan zweefde. De resten worden uit zee gehaald om te achterhalen wat er precies in de ballon zat. Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken heeft bezwaar aangetekend tegen de militaire actie. Het importverbod voor Russische diesel is ingegaan. Vanaf vandaag mag er geen druppel Russische diesel meer de Europese Unie worden ingevoerd. Met de maatregel wil de EU de oorlogskas van Rusland raken. Het importverbod lijkt nog niet voor grote tekorten te zorgen. De maatregel is al een tijd geleden aangekondigd... waardoor landen zich erop voor konden bereiden, eh, bereiden. Nederland heeft voor het ergste geval een reservevoorraad aangelegd om bij een dieseltekort 90 dagen vooruit te kunnen.